Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De ongelijkheid tussen sociale groepen in Nederland wordt niet kleiner... terwijl er wel veel beleid is gevoerd om die kloof te verkleinen. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er is volgens het SCP een groep die structureel achterblijft... en die niet serieus wordt genomen door de overheid. Deze kwetsbare burgers komen nog verder in de problemen... door ingewikkelde regels, zoals het toeslagenstelsel. Het SCP vindt dat de menselijke maat terug moet... Rechters zijn uiterst kritisch op de manier waarop ze zijn omgegaan met ouders die in de problemen kwamen door de kinderopvangtoeslag. Dat schrijft het AD dat een onderzoeksrapport van de beroepsgroep in handen heeft. Een commissie van rechters bekeek alle bijna 17.000 toeslagzaken die tussen 2010 en 2019 bij bestuursrechters binnenkwamen. De conclusie is dat de meeste rechters de aanpak van de Belastingdienst... waardoor ouders alles moesten terugbetalen, blind volgden... terwijl ze zich daar niet prettig bij voelden. Rechters moeten zich van de onderzoekers dan ook meer inleven in de burger... en meer op hun eigen rechtsgevoel afgaan. De Raad voor de Rechtspraak zegt tegen het AD dat het rapport eind volgende week officieel verschijnt... en wil tot die tijd niet inhoudelijk reageren. Een Amerikaanse kernonderzeeër is in de Zuid-Chinese zee op een onbekend object gevaren, meldt de Amerikaanse marine. De onderzeeër is daarbij niet ernstig beschadigd geraakt. De nucleaire aandrijving en de andere systemen zijn volledig operationeel. Wel zouden enkele opvarende blauwe plekken en schaaf- en snijwonden hebben opgelopen. Het ongeluk gebeurde vijf dagen geleden in internationale wateren, zeggen de Amerikanen. En is nu pas bekendgemaakt om de missie niet in gevaar te brengen. De onderzeeër vaart naar een basis op Guam, waar nader wordt bekeken welke schade is opgelopen. Het weer. Op veel plaatsen is er sprake van dichte mist. De komende dag begint ook grijs en mistig. In de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. any anytime that you rolling. Can't believe that I found my sunshine. Hey, everyone's trying to be the same. Till I met you, I was on that wave. But you really are something different.